Mark Visser met het NOS Journaal. Duitsland wil jihadisten die in het buitenland op trainingskamp gaan... hun Duitse paspoort afpakken. Het gaat om mensen met een dubbele nationaliteit. Het is een van de antiterreurmaatregelen... die minister van Binnenlandse Zaken de Magère heeft bekendgemaakt. Er wil ook dat het makkelijker wordt om potentiële terroristen in asielzoekerscentra het land uit te zetten. Verder komt er meer politie en komt er apparatuur voor gezichtsherkenning. Duitsland neemt de extra maatregelen na vijf aanslagen in het land in korte tijd. In Indonesië is er geen plek voor een homogemeenschap. Dat heeft een woordvoerder van de Indonesische regering gezegd tegen persbureau AFP. Volgens hem is het recht om naar school te gaan gewaarborgd... maar is er geen ruimte voor een groeiende homogemeenschap. Hiermee reageert de regering op een rapport van Human Rights Watch. Daarin staat dat de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders... overal in Indonesië ernstig worden geschonden. Het geweld tegen LHBT'ers laaide eerder dit jaar op toen de minister opriep om geen homoseksuelen meer te accepteren op universiteiten. In de Belgische kerncentrale Tihange bij Luik zijn stalen onderdelen verwerkt waarmee is gerommeld. Volgens de Belgische nucleaire toezichthouder zijn de onderdelen op een te lage temperatuur verhit. De producent heeft dat niet gemeld. Centrale in Tianj ligt geregeld stil door storingen.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 Deze twee uur zijn getiteld Matchbox. Dat is de derde jaargang nummer 30. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via het internet wil kijken en luisteren, dan tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Het eerste uur zit eh, alleen maar boordevol met nummers uit de 60s... waaronder negen nieuwe binnenkomers in twee weken hitparade. We beginnen met Dam en dan de Kings en veel plezier dit komende uur. waren de Kings eh, uit 1969. Eh, en het kwam van het album Arthur of The Decline and Fall of the British Empire. Zo is dat, Victoria. En we begonnen met Them and All For Myself in 19, uit 1965. Dan gaan we nu naar de Fortunes luisteren. En dat was een plaat die ze maakte voordat ze hits scoorden. Maar iedereen kende deze plaat, alleen het werd nooit een hit. De tune van Radio Caroline. 1964. En dat waren de Fortunes voordat ze wereldberoemd werden met You've Got Your Troubles. Het was de tune van Radio Caroline en het heette Caroline. Jawel. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden en we hebben twee weken te behandelen. De eerste week is 4 augustus en daar waren we blij al met drie nieuwe binnenkomers. De week daarna, deze week dus, hadden we zes nieuwe binnenkomers. Goed, we gaan beginnen met die van 4 augustus. Nieuw op 38. Tommy James en de Shondells en Hanky hanky panky. banging bang. 38 Tommy James en een John Dells en de Hanky Panky. En plaatsje hoger slechts op 37 Just Like a Woman, Here is Manfred Mann. maar nieuw op 37 met Just Like a Woman, een compositie van Bob Dylan. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe van deze week. De week van 4 augustus. En die staat op 34. En hij krijgt geen klapper van de week, want de week daarna, 11 augustus... hebben we er eentje die daar meer recht op heeft. Dus nieuw op 34, de hoogste nieuwe binnenkomer van 4 augustus. Scan en More Than Love. more than ever, more than ever, every day. I will love you more than ever, come what may. When the day breaks, I'll be there, walking beside you when the moon wakes in my dreams, I'll hold you near. More than ever, more than ever than before. We have found love, only true love evermore from this moment till forever close together we will stay for I love you more than ever every day when the day breaks, I'll be there walking beside you. When the moon wakes in my dreams, I'll hold you near. More than ever, more than ever than before. We have found love moment till forever close together de nieuwe binnenkomen op 4 augustus. Ken Dodd en More Than Love. Zijn we toe aan de nieuwe binnenkomers van 11 augustus. En dat zijn er maar zes. Maar liefst zes moet ik zeggen. En de eerste vier die staan allemaal achter elkaar van 39 naar 36. Nieuw op 39 Small Faces en All or Nothing. Komt u maar. een energie en wat een adrenaline van de Small Faces met All or Nothing nieuw op 39. En één plaatje hoger, ook weer heerlijke energie van de Four Tops. Loving You is Sweeter Than Ever. Sweeter Than Ever, nieuw op 38 op 11 augustus 1966. En ehm, dan krijgen we er nu een eh, waarvan we kunnen zeggen... dat was zo'n beetje het allerlaatste wat we hem, van hem hebben gehoord in de hitparade. Billy Fury, nieuw op 37 en Give Me Your Word. as I. My heart would beat a lifetime just for you. That's all it wants to do. If yours is just as true, why don't you give me your lips and let your Give me your was een beetje het einde van het tijdperk van Billy Fury. Give me your word. En die was nieuw op nummer 37. En één plaatje hoger, Robert Parker met Barefooten. Everybody get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and pat your feet. We doing a dance that can't be beat. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Went to a party the other night. Long tall Sally was out of sight. Threw away a wig and a house sneakers too. She was doing a dance without any shoes. She was barefooting. She was barefooting. She was barefooting. She was barefooting. Hey, little girl with your red dress on. I bet you can barefoot all night long. Take off your shoes and throw them away. Come back and get 'em another day. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Everybody get barefooted. Take off your shoes. said to Sue, if I barefoot, would you barefoot too? Sue told John, I'll stir your stew. I was barefooting ever since I was two. There was barefooting. There was barefooting. moet ik een beetje denken aan het nummer van eh, Mick Jagger. Don't, we gotta walk and don't look back. Samen met Peter Tosh hadden ze het ook over barefooten. Um, dat was dus eh, Robert Parker, nieuw op nummer 36. Eh, en op 31, vijf plaatsen hoger... als je het over een one-hit wonder hebt... dan heb je het over deze plaat. Napoleon XIV, They're Coming to Take Me Away. En het bijzondere aan deze plaat was dat op de B-kant... van het singeltje stond datzelfde nummer, alleen hadden ze dat gezet. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And... They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? <laughs> Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha ha! they're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha! to <laughs> the funny farm where life is beautiful all the time time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. <laughs> to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming. In de categorie mafkezen was dit <laughs> de grootste zo'n beetje. Uit de jaren 60. Napoleon XIV en They're Coming to Take Me Away. <laughs> op nummer 31. En dan zijn we nu toe aan de klapper van de week. En dat is er eentje van de Beatles. Hm, wie zou er het anders kunnen zijn natuurlijk. Met een dubbele A-kant. En dat is eh, Allen Ellen Rigby en Yellow Submarine. En die gaan we dan ook draaien. Nieuw op 8. Kijk. En dan moet je het wel goed doen natuurlijk. Dus de, bedoeling is dat deze dus komt. Ja, duurt het, maar hier. De klapper van de week, week, week, week. In the where I was born Lived a man who sailed to sea And he told klapper van de week eh, van 11 augustus 1966. Eh, de Beatles met de dubbele A-kant, Yellow Submarine en Eleanor Rigby. Daar zijn we nu toe en al heel dik aan, toe aan de tip van Willem. En dat is een fantastisch mooi nummer. Geschreven in 1961. En de bedoeling was dat het uitgevoerd zou worden door het Kingston Trio. Dat is ook gebeurd. En dat was in een beetje flamenco-stijl. En toen hoorde eh, Frank Sinatra dat nummer en die dacht, daar maak ik even een eigen versie van. Dat heeft hij gedaan. En dat is de tip van Willem geworden uit 1965. Frank Sinatra, It Was a Very Good Year. When I was 17 It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was seventeen. When I was twenty one, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine older kegs From the brim to the tray clear. It was a very good year. fantastisch mooi nummer is dit van Frank Sinatra. Tip van Willem, It Was a Very Good Year uit 1965. En daar eh, zou je eigenlijk even wat stilte moeten laten vallen... om het nog even te laten inzinken, maar <laughs> daar hebben we geen tijd voor. We moeten naar een top 100 hit uit 1964. Hier zijn de Searchers. Top 100 hit uit 1964. The Searchers en eh, Needles and Pins. En als je tijd hebt moet je een keer de uitvoering van eh, Jackie de Shannon gaan luisteren.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 en hierna nog eentje trouwens. De Chiffons, daar beginnen we mee met eh, He's So Fine. fine, so fine, he's so fine. En dat waren de Chevans. En we gaan naar een andere Amerikaanse damesgroep, de Dixie Cups. Die kennen we natuurlijk van Chapel of Love en People Say, maar ook van Ico Ico.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 Aiko, Aiko, one day. I bet you five dollars he'll kill you dead. Tagamufi nane, talking about henna, go, I go, one day, oh. Tagamufi no anane, Tagamufi nane. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, henna, henna. henna. Aiko Aiko Ande Shagamo Fino Anane Shagamo Finane See that guy all dressed in green Aiko Aiko Ande He's not a man, he's a loving machine Shagamo Finane Talking about hey now, hey now, hey now, hey Aiko Aiko Ande Shagamo Fino Anane Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna. Aiko, aiko, ande. Oh. Giacomo Fino, anane. Giacomo Finale. Giacomo Finale. Giacomo Finale. Goed, Aiko. Aiko, jawel. Aiko, Aiko. Um, dat was hem eigenlijk wel, ja. We gaan nu nog een instrumentaal draaien. En dat is van... Uh, The Assembled Multitude. En het heet Overture from Tommy. Assembled Multitude van... Uh, <laughs> nee, dit was de Assembled Multitude. En ze speelden de overture van Tommy. We hebben nog even tijd, een ruime minuut. En die gaan we opvullen met Exception Adagio.